is voor het eerst in een jaar boven de 10.000 punten gesloten. Dat kwam onder meer door goede cijfers van chipfabrikant Intel en de bank JP Morgan Chase. De Dow Jones-index van 30 toonaangevende fondsen sloot 1,5% hoger. De breder georiënteerde S&P 500-index won 1,8% en de technologie-index Nasdaq nam toe met 1,5%. JP Morgan Chase is de eerste grote Amerikaanse bank die met kwartaalcijfers kwam. De bank maakte de hoogste winst bekend sinds de hypotheekmarkt in 2007 instortte. Daardoor steeg het aandeel 3%. Ook Intel deed het boven verwachting goed en de positieve stemming werd aangewakkerd. Toen bleek dat de Amerikaanse detailhandel het in september veel beter deed dan was verwacht. De rechtbank in Amsterdam doet komende ochtend uitspraak in de faillissementzaak tegen de DSB-bank. Het wordt een schriftelijke uitspraak en die wordt rond half tien verwacht. De zitting begon gisteravond om 9 uur. Bij de rechtbank hadden zich honderden DSB-medewerkers verzameld om directeur Scheringa een hart onder de riem te steken. Kort voor 11 uur werd de zaak geschorst. Scheringa zei daarna dat hij nog altijd hoopt op een doorstart van de bank. Volgens hem heeft minister Bos verkeerde cijfers gegeven... en is een faillissement nog geen uitgemaakte zaak. Het aantal mensen dat dit jaar een inburgeringscursus volgt blijkt mee te vallen. Het streefgetal voor dit jaar is 50.000 deelnemers. En in augustus leek het er nog op dat het aantal niet boven de 35.000 zou uitkomen. Maar de nieuwe schatting gaat uit van 45.000 inburgeraars. Minister Van der Laan had de gemeente gedreigd ze te korten op het voorschot dat ze voor de inburgering hebben gekregen. Het streefgetal voor volgend jaar ligt op 60.000 inburgeraars. Het weer vannacht helder, met minimaal van plus 3 aan zee tot min 2 in het binnenland.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 Shining star for you to see what your life can truly be. Zoals je daar nu zit.